Nieuws van 6 uur. Michel Koenen met het NOS. En de opkomst ligt op 72 procent. De leider van de eurosceptische partij UKIP zegt te hopen dat vandaag de geschiedenisboeken ingaat als de onafhankelijkheidsdag van Groot-Brittannië. Het gaat om een raadgevend referendum, maar premier Cameron heeft al gezegd dat hij de uitslag respecteert. En doordat de voorstanders van een vertrek uit de EU aan de winnende hand zijn... is de waarde van het Britse pond de afgelopen nacht naar een historisch laag punt gezakt. Ruim een uur geleden daalde het pond tot onder 1,35 dollar, de laagste waarde sinds 1985. Gemeenten zijn bang dat 90% van de vluchtelingen die de afgelopen jaren naar Nederland zijn gekomen niet of nauwelijks werk zullen vinden. Dat blijkt uit een enquête van het kennisplatform Integratie en Samenleving onder 200 gemeenten. Bijna twee derde van de gemeenten zegt dat er op dit moment ook niet genoeg werk is in hun regio. Een delegatie parlementariërs van het Benelux-parlement komt vandaag naar Kaam. Ze gaan daar praten met bewoners over de verkeersoverlast van vrachtwagens. Sinds België in april de tolheffing heeft ingevoerd is de overlast flink toegenomen... omdat chauffeurs een andere route zoeken... De VVD e bevestigt dat de Belgische tolheffing leidt tot meer vrachtverkeer op de Nederlandse wegen. Het weer wisselend bewolkt met vooral in het oosten een bui. Het wordt 22 tot 27 graden. En morgen wordt met maximaal 21 graden een stuk frisser.